Onder druk van Europese regels wordt dat nu veranderd. Overigens moeten klanten die geen voucher willen, maar geld wel even geduld hebben. KLM laat weten dat de verwerking van annuleringen langer duurt dan normaal. Conducteurs en controleurs in het openbaar vervoer hoeven vanaf 1 juni niet actief op zoek te gaan naar reizigers die zich niet aan de coronavoorschriften houden. Dat blijkt uit het protocol dat de OV-sector heeft opgesteld, samen met het Rijk en de bedrijven in het openbaar vervoer. De taak van conducteurs en controleurs is toezicht houden. In de praktijk betekent dat het informeren en aanspreken van de reizigers. Als mensen zich dan niet aanpassen, kunnen ze een boete krijgen. De nationale ombudsman wil dat de overheid burgers meer duidelijkheid biedt. In zijn jaarverslag zegt ombudsman van Zutphen dat burgers steeds meer zelf moeten doen en regelen, maar dat vaak onduidelijk is hoe. Volgens hem is na de decentralisaties van de afgelopen jaren de afstand tussen overheid en burger eerder groter dan kleiner geworden. Formule 1-coureur Carlos Sainz is de opvolger van Sebastian Vettel bij Ferrari. De 25-jarige Spanjaard, die nu nog rijdt bij McLaren... tekent voor twee seizoenen bij het Italiaanse renstal. Daniel Ricciardo coureur bij Renault neemt op zijn beurt het stoeltje van Sainz bij McLaren over. Oranje kiepster Sari van Velendaal keert terug naar de Nederlandse competitie. Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen ruilt het Spaanse Atletico Madrid in voor PSV. Van Velendaal maakte vorig jaar de overstap van Arsenal naar Atletico... maar in Spanje was ze nooit zeker van een basisplaats. Het weer zonnig, later ontstaan er veel stapelwolken. Aan de kust kan het een beetje regenen. Landinwaarts blijft het droog.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 unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. baby, loving in the way that I should. She a hot girl, they want to come cool me. Uh-huh. She's say girl and I'm groupie. She uh-huh. a hot girl, they want to come cool me. Uh-huh. She's say girl and I'm groupie. She a hot girl, they want to come cool me. She's say girl I'm groupie. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I could.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 Everybody coming at the show, yeah. And the gal and just a come up on the scene. But I mean say give a sign to you, baby, no. And I mean say wanna make you happy, girl. Just one, two times.